Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Paramaribo is afgelopen dag afscheid genomen van de Surinaamse oud-president en oud-legerleider Desi Bouterse. Het lichaam van Bouterse werd in de ochtend opgehaald bij zijn huis. Een witte lijkwagen reed met een open kist uren door Paramaribo. Langs de route stonden duizenden mensen. Desi Boutersen werd vorig jaar tot 20 jaar zelf veroordeeld... voor zijn rol bij de decembermoorden. hij vluchtte na die uitspraak en was tot zijn dood op de vlucht voor politie en justitie. Een Nederlandse man van 23 jaar is gisteren overleden in Oostenrijk tijdens het skiën. De man had de piste verlaten en viel daar. Het lichaam werd met een helikopter geborgen. In de Verenigde Staten is een rouwstoet voor oud-president Jimmy Carter druk bezocht. Een lijkwagen met daarin het lichaam van Carter trok in een stoet door de straten van zijn geboorteplaats Plain in Georgia. Mensenmassa's verzamelden zich langs de kant van de weg om afscheid te nemen. De stoet eindigde bij het Carter Presidential Center. Daar ligt het lichaam van Carter nu opgebaard. Mensen hebben tot dinsdag de tijd om afscheid te nemen van hem. Carter overleed vorige week op 100-jarige leeftijd. Blauwhelmen van de VN-vredesmissie Unifil hebben gezien hoe het leger van Israël... een stuk van de grens tussen Libanon en Israël vernielde. Dat gebeurde gisteren. De vredesmissie roept op om vernielingen te voorkomen... omdat die de gevechtspauze tussen Hezbollah en Israël in gevaar, in gevaar brengt.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 second 想。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 too fast or much too slow.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 showing. And two moms, you replaced us. Like it was easy, made me think I deserved it. In the thick of healing, yeah. You promised the world and I fell for it. I put you first and you adored it. Set fire to my forest and you let it burn. Sing off key in my chorus. day.